uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 5000 mensen hebben gisteren kunnen vluchten uit Oekraïnse belegerde steden via humanitaire corridors. Volgens een medewerker van president Zelensky wisten de meeste mensen, meer dan 4000, te ontkomen uit Mariupol. Hoe ze de zwaar belegerde stad zijn ontvlucht is niet duidelijk. De havenstad ligt al weken onder vuur. De burgemeester zei in een interview met Nieuwsuur... dat er al zeker 4000 burgers om het leven zijn gekomen. Hij vergelijkt de bombardementen op zijn stad, die al 23 dagen duren... met die op Dresden en Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is moeilijk voor te stellen dat zoiets in deze tijd kan gebeuren, zegt hij in het interview. Bij een autoongeluk in het Brabantse dorp Gaam zijn twee jonge kinderen omgekomen. Een kind van vier overleed ter plekke en een baby van nog geen jaar oud is later in het ziekenhuis overleden aan verwondingen. De vrouw achter het stuur en nog een ander kindje in de auto raakten gewond. De auto botste aan het eind van de middag tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En vannacht is de zomertijd weer ingegaan. In de hele Europese Unie is de klok een uur vooruit gezet. Daardoor is het in de ochtend langer donker en s'avonds langer licht. In het laatste weekend van oktober gaat de standaardtijd weer in, ook wel de wintertijd genoemd. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Denemarken gewonnen. De 3-4-1-2 opstelling die bondscoach Van Gaal had bedacht pakte goed uit. Oranje won met 4-2. Steven Bergwijn scoorde twee keer. De andere doelpunten waren van Ake en Depay. Christian Eriksen maakte zijn rentree voor de Denen... en maakte na nog geen twee minuten al een prachtig doelpunt. Hij kreeg een warm onthaal in de Johan Cruijff Arena. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. De minima liggen tussen de min 1 en 6 graden. Overdag is het eerst nog mistig, later komt de zon er overal bij.